Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal. De belasting op spaargeld en beleggingen gaat voor kleine spaarders omlaag en voor grote beleggers omhoog. Volgens PvdA-kamerlid Nijboer is daar een akkoord over bereikt met coalitiepartner VVD. De VVD ontkent dat er een akkoord is. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel belasting kleine en grote spaarders en beleggers gaan betalen. Volgens Nijboer maakt het kabinet dat bekend op Prinsjesdag. Zoals verwacht heeft de coalitie van VVD en PvdA ook inclusief de zogenoemde bevriende oppositiepartijen geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Samen met D66, ChristenUnie en SGP hebben de partijen 36 van de 75 zetels. De verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn daarmee geheel volgens de prognoses verlopen. Huisartsen moeten kunnen samenwerken. En om dat mogelijk te maken presenteert de Landelijke Huisartsenvereniging een plan om de wet te veranderen. Huisartsen zouden niet langer onder de mededingingswet moeten vallen. Die verbiedt namelijk samenwerking tussen huisartsen en ook het gezamenlijk afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. Australië gaat van terroristen met een dubbele nationaliteit het Australische paspoort afnemen. Naar schatting vechten op dit moment 100 Australiërs in het Midden-Oosten mee met terroristische organisaties. De minister van Immigratie is degene die besluit van wie het paspoort wordt afgepakt. Er komt in Australië geen rechter aan te pas. Het enorme paleis dat de Turkse president Erdogan voor zichzelf heeft laten bouwen in Ankara, in een park, is illegaal gebouwd. De hoogste bestuursrechter van Turkije heeft bepaald dat de bouwvergunning voor het Witte Paleis niet deugt. De kans is wel klein dat het paleis nu moet worden gesloopt. Het weer. De komende uren verdwijnen de meeste buien. In de loop van de nacht daalt de temperatuur tot ongeveer 7 graden. Morgen overdag blijft het zo goed als droog... met opnieuw wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. En dan is het 15 tot 18 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort... tussen Naarden en Diemen 8... Op de A2 Amsterdam-Utrecht voor Holendrecht 2 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zaltbommel over 14 kilometer. De A4 naar Amsterdam bij Dorp 10 kilometer vanaf Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Diemen bij knooppunt Diemen 4. De A10 knooppunt Koenplein-Watergasmeer. Bij knooppunt Watergasmeer 5 kilometer. Een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. A12 Utrecht-Arnhem bij Oosterbeek 8. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Rijn 11 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 12. A15 Rotterdam-Gorkum bij Stiedrecht-West 8. En vanuit Nijmegen naar Gorkum op de A15 bij Arkel 7 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt de Brechtseplein 4. De A20 richting Gouda bij Moordrecht 8 kilometer.